Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Erasmus-steker Ayoub M. is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar cel in tbs voor het doodsteken van een man van 32 vorig jaar. Mijn collega Denny was net bij de uitspraak. De rechtbank erkent natuurlijk wel dat Ayoub M. afschuwelijke feiten heeft gepleegd. Dat staat vast, zegt eh, de rechter. Hij heeft er veel verdriet eh, aan gedaan. Veel eh, ongerustheid ook veroorzaakt en angsten ingeboezemd. Maar, zegt de rechter, de verdachte is geen strafbare dader. De afschuwelijke feiten kunnen hem niet worden aangerekend... omdat de verdachte psychotisch was. En dat bepaalde zijn gedrag, zegt de rechter. Het OM zei bij de eis dat Ayoub M. voor die mesaanval drank, wiet en cocaïne cocaïne zou hebben gebruikt. En dat hij wist dat die middelen een psychose zouden kunnen triggeren. In de binnenstad van Eindhoven is een explosief gevonden. Waarschijnlijk gaat het om eentje uit de Tweede Wereldoorlog. De omgeving daar is afgezet en er wordt nog onderzoek gedaan. Op een middelbare school in Amsterdam is iemand neergestoken. gebeurde vanochtend na een ruzie. Het slachtoffer is een jongen. Hij is naar het ziekenhuis toegebracht en was wel aanspreekbaar. Zes mensen zijn opgepakt. En de vrouw die afgelopen zomer viral ging toen ze gespot werd op een kisscam bij een Coldplay-concert... heeft voor het eerst haar verhaal gedaan. Coldplay-zanger Chris Martin spotte de twee intiem dansend met elkaar op eh, de tribune, waarna ze wegdoken. Oh, look at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 in all the right places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 vanuit Zandvoort. ZFM.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 De politiek leiders van D66, VVD en CDA onderhandelen verder over de formatie. Dat gebeurt nu aan het lange voorhoud in Den Haag. Partijleiders willen niks zeggen over de inhoud. TikTok heeft een oplossing gevonden om verder te kunnen in de VS. De Amerikaanse versie van de video-app komt grotendeels in handen van drie investeerders. TikTok ligt onder vuur uit angst voor beïnvloeding uit China. Het weer, het is een graad of 11 met vanmiddag in het westen wat zon. Dit is ZFM. ZFM. mine like a girl changes clothes. Cause you're hot. of the rain. In the desert, you can remember your name, cause there ain't no 是你。 you oh. are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 like you're supposed to. Hey. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. how we fail to understand.